Jan van der Putten met het NOS Journaal. Duizenden mensen demonstreren in Rome, de Italiaanse hoofdstad... tegen het Europese plan voor herbewapening. Tot de betoging was opgeroepen door de populistische Vijf Sterrenbeweging. Volgens die partij is er behoefte aan een weg naar vrede... en niet aan een bewapeningsplan dat 800 miljard euro kost. Partijleider Conte noemde de herbewapeningsplannen van de Europese Commissie waanzin en verspilling. Het aantal natuurbranden is opvallend hoog. De brandweer bestreed er dit jaar tot nu toe 166. Dat zijn er bijna net zoveel als heel vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Het is op veel plaatsen keurig droog. Deze week was er nog een grote brand op de Ginkelse Heide... door een oefening van Defensie. Vanmiddag ging bij Ridderkerk een stuk natuur in vlammen op... waarschijnlijk door brandstichting. Bij een grote rit voor wielertoeristen in Vlaanderen is een Nederlander overleden. Hij werd onwel op de Taaienberg. Bij een andere beklimming overleed een Fransman. Een derde deelnemer die onwel was geworden werd met succes gereanimeerd. Aan de rit, op het parcours waar morgen de Ronde van Vlaanderen wordt verreden... deden bijna 15.000 mensen mee. Paris Saint-Germain is voor de vierde keer op rij kampioen van Frankrijk. De Franse topclub won in eigen huis met 1-0 van Angers. Het gat met de nummer 2, AS Monaco, is daardoor 24 punten...